7 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij de grote woningbrand in Hellevoetsluis is een ouder echtpaar omgekomen. Volgens RTV Rijnmond zijn het de bewoners. Het vuur ontstond vannacht rond half twee en binnen een uur werd het hele huis in de as gelegd. Ook is het dak voor een deel ingestort. Bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand in Hellevoetsluis is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit. Vandaag moet de laatst overgebleven jihadverdachte uit Huizen voor de rechten komen. Hij en zijn gezin werden in september 2014 opgepakt... samen met een andere familie uit Huizen. Bij zijn arrestatie zou in een rugzak een harde schijf zijn ontdekt... met daarop militaire informatie. Volgens het OM wilde de man naar zijn broer in Syrië gaan. De arrestatie van de twee gezinnen in Huizen was landelijk groot nieuws. De ouders werden opgepakt en de kinderen werden uit huis geplaatst. Steeds meer jongeren halen hun rijbewijs op hun zeventiende. Uit cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels 8% op die leeftijd achter het stuur mag gaan zitten. Dat is het hoogste percentage sinds 2011. In dat jaar werd de regel ingevoerd dat jongeren mogen beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Afrijden mag vanaf 17 jaar. Het is wel zo dat de geslagenen tot hun achttiende alleen met begeleiding de weg op mogen. De baas van de politie van San Francisco stapt op... omdat de burgemeester geen vertrouwen meer in hem heeft. Aanleiding is een incident gisteren... waarbij een zwarte vrouw werd doodgeschoten door een politieagent. De vrouw van 27 zat in een auto die stond geregistreerd als gestolen. Toen twee agenten haar wilden aanspreken, reed ze weg en werd ze neergeschoten. De vrouw overleed in het ziekenhuis.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 future and there's happiness inside. Cause love makes the world feel good. Walking through my past life. van Zandvoort, op 106.9 FM face, so I stay. that way. I could be the one to set you free.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 she comes to this trash man, and I'm ready to chase it. dancing across the room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 no nigga, ain't no nigga, they get over me, you know, I know that things can only get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 mijn schat, we zien het wel. Want ik weet zo licht om te dragen. this